ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Rusland zegt dat Polen geen doelwit was van hun drones. Dat zegt het Russische ministerie van Defensie. Afgelopen nacht werden Russische drones neergehaald boven Polen. En volgens onze correspondent Christian Pauwen wordt dat in Polen heel serieus opgenomen. Er wordt echt gesproken van een eh, ongekende escalatie van Rusland. Omdat ze in het verleden misschien wel drones het Poolse luchtruim hebben ingestuurd... maar nog nooit zoveel. Het waren er 19, zei de premier. Vier daarvan zijn neergeschoten door uh, straaljagers. Zowel Poolse straaljagers als dus ook straaljagers van NAVO-bondgenoten, waaronder Nederland. De Poolse premier Tusk zegt dat het nog geen oorlog is... maar dat de dreiging wel het allergrootste is sinds de Tweede Wereldoorlog. Bij de blokkeer alles-protesten in Parijs zijn vanochtend meer dan 90 mensen opgepakt. Onder meer omdat ze kruispunten wilden blokkeren of pallets en containers in brand staken. In totaal zitten in Frankrijk meer dan 200 mensen vast voor je ongeregeldheden. En er wordt al de hele dag geprotesteerd. En in Parijs gebeurt dat op drukke plekken, vertelt correspondent Frank Renaud. Op en rond de ringweg, de periferiek. Dus dat leidde tot verstoring van het autoverkeer daar. En we krijgen net ook een bericht binnen dat het Gare du Nord, het treinstation waar ook de treinen uit Amsterdam aankomen, dat daar alle treinen treinverkeer is stilgelegd vanwege demonstraties daar. Die blokkeer alles protesten zijn gericht tegen president Macron... en de grote bezuinigingen die hij wil doorvoeren. Afgelopen nacht hebben opnieuw te veel asielzoekers geslapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het waren er meer dan de toegestane 2000. dat was gisternacht ook al het geval. Daarom moet het COA, dat verantwoordelijk is voor de AZC's, een boete aftikken en betalen aan de gemeente. Het paasevenement The Passion wordt volgend jaar voor het allereerst gehouden in Drenthe. Het grootste deel van het live televisie-evenement is in Dwingelo. En nog nooit eerder werd het evenement, waar meestal zo'n 10.000 mensen op afkomen, gehouden in een klein dorp. Het weer dan nog. Vanuit het zuiden komt er nu wat bewolking aan. Vanavond kan er plaatselijk nog een buitje vallen. Morgen wisselvallig met flink wat buien dan. Het wordt maximaal 18 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 FM, ZFM. will shine. Just put your trust in my heart. to my heart. Lay your body close to mine. Let me fill you with my dreams. I can make you feel alright. And maybe through the years. there's a light we want give you all in my life now. Let me be your baby. All over, all over, all over.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 Cause I don't care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 your van Zandvoort. Dit is ZFM. So wake up, all into the rhythm of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 show you I'm not crazy, boy, you're wasting my time. Who's gonna punish you? 准备。 you nasty, a nasty boy.